uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Tribunaal Kas nog een ultieme poging om deel te mogen nemen aan de Olympische Spelen... die vrijdag in Zuid-Korea beginnen. Het gaat onder meer om de zesvoudig Olympisch kampioen shorttrack Victor Aan... en de wereldkampioen langlaufen Oestjukov. Het IOC sloot ze uit omdat ze geen brandschoon verleden hebben... met doping of verdovende middelen. Het Kas doet waarschijnlijk morgen uitspraak. Nederland kan illegale migratie ontmoedigen door meer werkvisa te verstrekken aan migranten uit landen die als veilig zijn aangemerkt. Volgens de Volkskrant staat dat in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. In Zweden en Duitsland krijgen sommige Albanese al werkvisa en sindsdien daalde de illegale migratie uit die landen. Volgens de adviescommissie bieden de werkvisa een legaal alternatief voor potentiële illegale migranten. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid komt binnen drie maanden met een reactie op het advies. De slechte beursdag gisteren in Europa en de VS krijgt nu een vervolg in Azië. De beurs in Tokio en Hongkong staan ongeveer 5% in de min. Gisteravond sloot de Dow Jones in New York met een verlies van 4,6 procent. Zo'n grote daling was sinds 2008 niet meer voorgekomen. Beleggers maken zich zorgen over de verwachte inflatie en de rentestijging. Sinds de val van het IS-kalifaat zijn maar weinig jihadstrijders teruggekeerd naar Europa, zegt een onderzoeksinstituut in Brussel. De kleine groep die de afgelopen maanden wel is teruggekomen bestaat vooral uit vrouwen en kinderen. De onderzoekers zeggen dat de meeste teruggekeerde jihadgangers niet gevaarlijk zijn, maar dat de dreiging niet voorbij is. De gemeente Amsterdam moet de uitbreidingsplannen van vliegveld Lelystad blokkeren. Dat zeggen GroenLinks-leider Klaver en de Amsterdamse lijsttrekker Groot Wassink. Ze noemen de uitbreiding van Lelystad asociaal vanwege de verwachte overlast. Amsterdam bezit ruim 20% van de aandelen van Schiphol... dat op zijn buurt eigenaar is van het vliegveld Lelystad. Het weer, het is droog, minima tussen min 1 en min 5 graden. Later vandaag zonnige periode, maar in het zuiden meer bewolking. En vanmiddag is het dan 0 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De ochtendspits in de Randstad verloopt grotendeels normaal. Er zijn er wel wat ongelukken gebeurd. Op de A7 hoorn dan bijvoorbeeld. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. Daardoor 5 kilometer file. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk een half uur in de file. Er zijn wat zwaailichten te zien. Eh, richting Den Haag staat het ook vast. Tussen Zevenhuizen en Noodorp ook een half uur in de file. Daar zijn twee rijstroken dicht vanwege een berging. De N201 uit Hoorn-Hilversum geeft vanochtend ook veel vertraging.